Dit is dooral negens met het NOS-journaal. Er is meer bekend geworden gisteravond. De schutter is een veteraan van 26. Tijdens een kerkdienst schoot hij 26 mensen dood. Nog eens 20 mensen raakten gewond. De man had voor zover bekend geen contact met terroristische groeperingen. Wel had hij een strafblad, omdat hij zijn vrouw en kind had mishandeld. Na de schietpartij in Texas werd de man beschoten door een buurtbewoner. En even later werd hij doodgevonden in zijn auto. Het is niet duidelijk of de buurtbewoner hem heeft doodgeschoten... of dat de man zelfmoord heeft gepleegd. De politie in Duitsland heeft vannacht een einde gemaakt aan het protest van klimaatactivisten bij een bruinkoolmijn. Duizenden klimaatactivisten blokkeerden gisteren de mijn in de buurt van Bonn uit protest tegen de CO2-uitstoot van kolenmijnen. Onder hen waren enkele honderden Nederlanders. In Bonn begint vandaag een VN-top over het klimaat. Delegaties praten daarover de manier waarop de uitstoot van broeikasgassen omlaag kan worden gebracht. In de Paradise Papers die gisteravond in de publiciteit kwamen... wordt ook de naam van de Britse koningin Elisabeth genoemd. De Paradise Papers bestaan uit ruim 13 miljoen bestanden... met informatie over belastingparadijzen. Die bestanden zijn gelekt naar een Duitse krant. De Britse koningin zou zo'n 10 miljoen pond hebben geïnvesteerd... in een fonds op de Cayman-eilanden. Dat fonds heeft geld gestoken in een Brits bedrijf... dat tegen woekerrentes elektronica verkoopt. Verder komen in de Paradise Papers ook de namen voor van popsterren Madonna en Bono. Zij investeerden in bedrijven om zo belasting te ontwijken. De poortjes op station Utrecht Centraal zijn vanaf vanochtend definitief dicht. Dat betekent dat de perrons alleen nog maar bereikbaar zijn met een OV-chipkaart. Wie alleen iemand wil uitzwaaien moet ook inchecken, maar het bezoek is gratis als er maar binnen een uur weer wordt uitgecheckt. Inmiddels staan op één op de vijf treinstations poortjes. Het weer, vandaag flinke periode met zon. Het wordt zo'n 11 graden. Komende nacht op veel plaatsen lichte vorst. En ook morgen is het vrij zonnig en droog bij 9 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met veel vertraging, vooral door aanrijdingen. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude, 13 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht, vertraging ruim een uur. Na een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij knoop het Rotterpolderplein, 12 kilometer. Alle rijstroken daar zijn weer vrij, vertraging nog wel bijna een uur. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Reewijk nog 9 kilometer. Alle rijstroken na een aanrijding zijn wel vrij, maar de vertraging nog wel 30 minuten.